Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het UWV schakelt bij de medische keuring van 60-plussers voorlopig geen arts meer in. Dat staat in een brief die minister van Gennep van Sociale Zaken binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. Melden ingewijden aan Dagblad Trouw. Door een gebrek aan UWV-artsen is de wachttijd voor de keuring opgelopen tot gemiddeld 18 weken. Veel langer dan de wettelijke termijn van 8 weken. Als tijdelijke maatregel wil Van Gennep nu arbeidsdeskundigen van het UWV laten beoordelen of 60-plussers voor een WIA-uitkering in aanmerking komen. Op voorwaarde dat zowel de werknemer als de werkgever daarmee instemt. Als zij per se een keuring door een arts willen, dan kan dat nog. Het Israëlische leger heeft invallen gedaan bij zeven Palestijnse burgerrechtenorganisaties en hun kantoren verzegeld. Volgens Israël zijn het terroristische organisaties. Nederland en acht andere Europese landen blijven ermee samenwerken. Als steunbetuiging brachten Europese diplomaten na de invallen een bezoek aan Al-Haq. Een organisatie die sinds 1979 op de westelijke Jordaanoever de rechten van Palestijnen verdedigt. In Finland is ophef ontstaan over een filmpje waarin premier Sanna Marin losgaat op twee feestjes. Ze is zingend en uitdagend dansend met vrienden te zien, gekleed in een topje en een strakke broek. Critici vinden het gedrag ongepast voor een premier. Een oppositieleider wil dat Marin op drugsgebruik wordt getest. De 36-jarige premier zegt dat ze geen drugs heeft gebruikt... en dat ze op de feestjes alleen alcohol dronk. Marin kreeg vorig jaar al kritiek toen ze in Helsinki naar een nachtclub ging... kort nadat ze contact had gehad met iemand die coronapositief was. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 12 en 16 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. De dag begint zonnig. Smiddags trekken buien van west naar oost met kans op onweer. Voor de buien uit kan het nog 27 graden worden. Later koelt het een paar graden af.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 Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour. c'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think I've been crazy since I was like 10. I like him, but also like his Damn, that's 20 something. First time I'm This summer I belong to me. Bunny made a bad girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal.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 Hey, to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher and I sit on top of you? Ooh, la, la, I wanna go where nobody's been.